Dag laat nog even rust, je weet wat ik bedoel. Want je bent je al bewust van het zaterdaggevoel. Er wacht je weer een karre voor jou de schoen. Zaterdag, zaterdag, lang geleden vrijheidsdag. Zaterdag, oh zaterdag, toen er geen lijst te wachten lag. liefst tot zondagmorgen, heel de dag totaal verborgen. Maar dat zal helaas niet gaan, want zoveel moet nog gedaan. en uitgeblust lig jij daar in je stoel. Steeds beleef je heel bewust het zaterdaggevoel. Zaterdag, zaterdag, lang geleden vrijheidsdag. Zaterdag, oh zaterdag, toen er geen lijst te wachten lag. Zaterdag, zaterdag, nu geen tijd voor zelfbeklag. Zaterdag, o oh zaterdag, begin die dag eens met een lach.